Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer mensen zijn op de spoedeisende hulp beland na een ongeluk met een fatbike. Het afgelopen half jaar stond de teller op 140. Bijna twee keer meer dan in heel vorig jaar, zegt Veiligheid NL. De directeur van het kenniscentrum sloeg deze zomer al alarm bij de talkshow Renze. Het is een elektrische fiets en ze worden dus ook heel vaak opgevoerd. En dan gaan ze 50 kilometer. En we lezen soms in de toedracht ook wel dat het 70 of 80 kilometer is. Volgens Veiligheid NL was bijna de helft van de slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar oud. Morgen wordt er in de Tweede Kamer gestemd over fatbike maatregelen. Het gaat onder meer over een helmplicht en een minimumleeftijd van 14 jaar. In een sporthal in Zutphen in Gelderland zijn dit weekend veldbedden voor asielzoekers neergezet. Het is een noodoplossing als het aanmeldcentrum in Ter Apel weer te vol wordt. Vorige week was dat voor de zoveelste keer het geval. Er moest toen snel een opvangplek gevonden worden om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Bij de Erasmusbrug in Rotterdam is gisteravond het slachtoffer van een steekpartij herdacht. De man van 32 werd donderdag uit het niets doodgestoken toen hij aan het skaten was. Een verdachte van 22 is opgepakt. Het Openbaar Ministerie houdt er rekening mee dat hij een terroristisch motief had. Mighty Mike is terug. De laatste tijd gooide Michael van Gerwen slecht en won hij geen enkel belangrijk darts-toernooi, Maar nu vlamt hij weer. Vorige week won hij een toernooi in Engeland en gisteravond was hij de beste in Budapest. Na afloop zei hij in zijn beste Engels dat het een belangrijke zegen voor hem is en dat het knokken was. This was really important and uh, I was struggling in the final and you know that and uh, Gian took his advantage in uh, loads of opportunities in this in this game but uh, I, I, was more battling with myself in this final. And uh, that wasn't good, but you have to go through it. Een paar maanden geleden besloot Van Gerwen met nieuwe pijltjes te gaan gooien. Die zijn ietsje zwaarder en volgens Van Gerwen stabieler. Het weer nog, vanochtend op veel plekken grijs en buien.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 Het aantal ernstige ongelukken met fatbikes is toegenomen. Afgelopen voorjaar belanden er 115 mensen bij de spoedeisende hulp. Heel vorig jaar waren dat 75 gewonde fatbikers. Volgens het kenniscentrum Veiligheid NL was bijna de helft van de slachtoffers tussen de 12 en 15 jaar oud. Als het aanmeldcentrum in Ter Apel weer vol zit... kunnen mensen slapen in Zutphen, meldt Omroep Gelderland. Dit weekend zijn in drie zalen van de sporthal in Zutphen... veldbedden neergezet voor 100 vluchtelingen. De sociaal-democratische partij SPD heeft de verkiezingen in de Duitse deelstaat Brandenburg gewonnen. De radicaalrechtse AFD werd tweede. De AFD komt niet in de regering. Andere partijen willen niet met die partij samenwerken. Het weer wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij zo'n 19 graden. 106.9 ZFM And you can dance.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 Follow me to a place where we can be absolutely. The God Heard the sprinklers whisper, shimmer in the haze of summer lawns. Then I heard the children singing. They were running through the rainbows. They were singing a song for you.